Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vorig jaar zijn 35.000 jongeren gestopt met school zonder diploma. En dat is best veel als je het vergelijkt met een paar jaar geleden. Een stijging van meer dan 10 procent. Vooral op het mbo kappen veel jongeren met hun opleiding. Mijn collega Roeland sprak met de mbo-raad. Die zeggen dat er meer jongeren zijn uitgevallen door psychische problemen. Of doordat ze het niveau niet aankonden. En ze geven nog een aanvullende reden. Ze zien ook dat eh, in toenemende mate jongeren het aantrekkelijk vinden om snel te gaan werken. Het leven is best wel duur. Schoolgeld is ook nog eens een keer duur. En dat kan een reden zijn om bijvoorbeeld als je handig met je handen bent... om alvast te gaan werken. Voorheen waren het vooral jongens die voortijdig van school gingen. En nu is het zo'n beetje 50-50. In Brabant zijn drie mensen opgepakt voor marktplaatsbelovingen. Het gaat om een man en een vrouw van in de 20 en een meisje van 16. Ze worden er verdacht dat ze, van verdacht dat ze op Marktplaats deals sloten om een telefoon te kopen. Maar bij het ophalen bedreigden ze de verkopers met een vuurwapen... en eisten ze dat ze de telefoon gratis meekregen. Het huis van een PVV'er is beklad in Friesland. Harry Graansma zit namens de PVV in de Provinciale Staten. Op de poort voor zijn huis is met rode verf PVV weg ermee het is niet de eerste keer. Vier jaar geleden werd dezelfde muur ook al beklad. Graansma heeft aangifte gedaan. En bijna alle Nederlanders vinden zelf dat ze prima rijden. En dat vooral anderen agressief en gevaarlijk rijden. 9 op de 10 automobilisten vindt dat andere weggebruikers te veel risico nemen. Stond vanochtend in het AD. Onze verslaggever Harro Brouwers vroeg bij een tankstation op de A1 of zij er ook zo in staan. Nee, ik vind het niet heel asociaal. Nee. Of dat nu komt doordat het elektrisch rijden, dat mensen toch vaak ook uh, zachter rijden omdat het uh, dan bespaart op de accu. Dat heb ik zelf ook wel eens. Dat ik denk, oh ja, ik nu langzamer rijden, dan kom ik eh, net thuis. Wat ik allemaal meemaken. het is ongelooflijk rechts inhalen over vluchtstrook. je moet een bloedvaart rijden. Waar je 100 mag reizen, 100, 150. Dat is echt asociaal gedrag. Ja, ik vind wel dat ik heel prima rij. Ja, zeker. <laughs> Ja. Nooit een boete? Jawel. <laughs> Voor te hard rijden, ja. Veilig Verkeer Nederland vindt dat Nederlanders regels aan de laars lappen. Dat komt volgens hen omdat er steeds meer auto's bijkomen... en steeds meer nieuwe en onervaren automobilisten. Dan nog het weer, ook vanavond buien. Vannacht klaart het land inwaarts op en koelt het af tot een graad of 5. Morgen weinig verandering, dan ook wisselvallig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijks files in Noord-Holland... de meeste vertraging daar op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Batuverdorp en Hoogmade rijdt het langzaam over 15 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. 20 minuten oponthoud heb je tenslotte op de A9 Alkmaar richting Diemen.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 Mm, no, no, no, no. You got that. no, no, no. Just take a step. that step by step? Won't you give me that step by step? I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go.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 Israël zal vanaf vandaag iedere dag gedurende vier uur een gevechtspauze in Gaza houden. Dat meldt de Amerikaanse regering. Het Witte Huis noemt de gevechtspauze een stap in de goede richting. Demissionair premier Rutte heeft de Palestijnse president Abbas uitgenodigd om naar Den Haag te komen... om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Rutte wil het ook hebben over het perspectief voor de lange termijn. In Madrid is een prominent politicus neergeschoten. Het gaat om de oud-leider en medeoprichter van de populistisch-rechtse partij Vox.